zou komen. Mexico zegt dat het een bende heeft opgerold die een zoon van kolonel Gaddafi van Niger naar Mexico wilde smokkelen. Er zijn enkele arrestaties verricht. Sadi Gaddafi en zijn gezin vluchten in september naar Niger, waar ze huisarrest kregen. Sadi is de derde zoon van de omgekomen Libische leider. Zijn broer Saif wordt nog steeds door een stam in het zuiden van Libië vastgehouden. De verzakking onder winkelcentrum Het Loon in Heerlen is vermoedelijk veroorzaakt door holtes op een diepte van ongeveer 55 meter. Geologen noemen dat de meest waarschijnlijke oorzaak. Ook de mijnbouw is genoemd als oorzaak van de verzakking. De bodem in Zuid-Limburg is opgebouwd uit vier grondlagen. De eerste twee lagen bestaan uit zand en dan begint op zo'n 50 meter diepte de kalksteenlaag. In die laag zijn in de loop van miljoenen jaren holtes ontstaan. Daarin is het zand geleidelijk weggezakt. Door de harde wind zijn op Schiphol bijna alle vluchten vertraagd. De gemiddelde vertraging is drie kwartier, met uitschieters naar een paar uur. Tientallen vluchten zijn geannuleerd, vooral vluchten binnen Europa. Het KNMI waarschuwt vanmiddag en vanavond voor een westerstorm, met aan de kust kans op windstoten van meer dan 100 km per uur. Tussen Utrecht en Venendaal rijden minder treinen. Er ligt een omgewaaide boom op het spoor. Het weer veel wind, vooral in het noorden ook buien. Later overal droog. Morgen eerst droog, later weer regen. In de middag opnieuw stevige wind. Het wordt dan tussen 8 en 10 graden. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de storm is het niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor afrit Bunschoten 5 kilometer... De A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 6. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade 4. A12 Utrecht Arnhem voor Bunnik 4. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 6. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Papendrecht 6. A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht 7 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 4. A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 5. De A27 van Utrecht naar Gorkum voor Noorderloos 5. A28 Utrecht-Zwolle voor Afrit en Dolder 5, voor Amersfoort 4. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug 8 kilometer.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 Rutte zei dat het kabinet al van alles doet om de werkgelegenheid op peil te houden en dat er ook geen geld is voor extra investeringen. De Kamer debatteerde vandaag over een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat onder meer dat het kabinet te weinig rekening houdt met de gevolgen van de bezuinigingen. Minister Donner wil weinig kwijt over een mogelijk onderzoek naar PVV-leider Wilders. De omroep Human